Renate Kok met het NOS Journaal. In Maastricht is de Wilhelmina-brug uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. Ook de Maasboulevard is dicht, net als een aantal wegen langs de wijken die geëvacueerd worden. In het vliegveld Maastricht-Aken Airport blijft vannacht open voor helikopters van politie, defensie en andere hulpverleningsdiensten. In Roermond moeten de bewoners van wijken Hammerveld en Roerzuid voor morgenochtend 11 uur hun huis hebben verlaten, zegt de gemeente Roermond. Hier werd de bewoners van die wijken dringend verzocht te evacueren. Dat dringende advies is nu een dwingend bevel geworden. Het gaat in totaal om bewoners van 550 huizen. De overstromingen in Limburg zijn officieel tot ramp verklaard, maakte premier Rutte vanavond bekend. Het is de uitkomst van het crisisberaad dat een deel van het demissionaire kabinet had belegd. Daardoor treedt onder meer de wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Die regelt dat gedupeerden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade als de verzekering die niet dekt. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en 70 mensen zijn nog vermist. Vooral de regio Arweiler in het populaire vakantiegebied in de Eifel is zwaar getroffen. Daar kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven. Bij het dorp Schult spoelde de rivier de Aar zeker zes huizen weg. In het gebied zijn 2500 reddingswerkers en honderden militairen op de been. En het Griekse eiland Samos wordt geteisterd door een hevige bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, drie helikopters en drie blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Uit voorzorg zijn twee hotels en verschillende woningen ontruimd. De brand ontstond rond het middaguur in een natuurgebied dat populair is bij Nederlandse vakantiegangers. Uit de hotels zouden ook tientallen Nederlanders zijn geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Later overdag, morgenochtend, is het bijna overal droog. Dan breekt de zon door en dan wordt het met 20 tot 24 graden iets warmer.